Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. Demissionair stikstofminister Van der Wal is geschrokken van de uitkomsten van het onderzoek over de natuur in ons land. Daaruit kwam een nieuwe ondergrens van de hoeveelheid stikstof die we kunnen uitstoten om de boel te redden. En daar moet de overheid zich aan houden betekent dat er nog strengere regels moeten komen. En dus is het rapport niet alleen slecht nieuws voor de natuur, zegt de minister. het is ook slecht nieuws voor de vergunningverlening... die we natuurlijk echt aan de gang willen houden voor nieuwe woningen. Maar het is ook slecht nieuws voor ondernemers en boeren. Eh, want dit draagt niet bij aan, eh, aan eh, zekerheid. In bijna de helft van de natuurgebieden moeten er strengere stikstofregels komen. Er is hoop voor al die mensen met een kapotte van Moof. Het Amsterdamse fietsenmerk wordt overgenomen door Lavoie... dat onderdeel was van het Britse McLaren... Het bedrijf maakt al e-scooters en zegt dat Van Moof goed in hun plannen past om te groeien als merk. Het is wel slecht nieuws voor mensen die van, bij Van Moof werken. Want van de 700 mensen die er in dienst waren toen ze failliet gingen... blijven er nog zo'n 50 banen over. De Westerschelde-tunnel heeft een make-over nodig. Er zit een scheur van 30 meter in en er is een breuk gevonden van 2 meter lang. De schade is vorig jaar ontdekt en zou niet gevaarlijk zijn. Volgens het bedrijf achter de tunnel kan hij dan ook gewoon open blijven voor verkeer. Het moet wel gefixt worden en daar wordt volgende maand meer over bekend. En bewoners van een wijk in Rotterdam hebben eindelijk hun rust terug. Een pauw die ze al dagenlang probeerden te vangen is weer thuis. Ze probeerden hem te lokken met voer en met pauwgeluiden van YouTube. En dat klonk zo. Kom maar. Eh, ja, eerst kijken waar die is, want dat is lastig bij die pauw. En eh, nu hebben we toevallig hier achter gevonden, dus proberen hem weer te lokken. ja, Dat had allemaal uiteindelijk geen zin en het was eigenlijk ook helemaal niet nodig. De pauw was ontsnapt van een kinderboerderij en is uiteindelijk zelf weer teruggewandeld. Heb ik nog wat weer voor je. Verspreid over het land komen wat buitjes voor. Tussendoor een zonnetje en een graad of 20 is het. Morgen een bewolkt en regenachtig dagje. Behalve in het noorden dan opnieuw een graad of 19. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. Op de A27 richting Almere heb je een 20 minuten vertraging tussen Huizen en de afrit Almere Haven. Staat 4 kilometer. En de N208 Sassenheim richting Velzen tussen Zandpoort en Nijmuiden 2 kilometer.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 Fietsfabrikant van Moof wordt overgenomen door een Britse fabrikant van elektrische stepjes. Het gaat om een dochterbedrijf van McLaren. Het Amsterdamse van Moof werd vorige maand failliet verklaard. In anderhalf jaar tijd hebben plastisch chirurgen ongeveer 100 mensen moeten opereren... die ernstig gewond zijn geraakt door een hondenbeet. Veel van de slachtoffers zijn kinderen, meldt één vandaag. De chirurgen willen strengere regels om beter te voorkomen. En in de Westerschelde-tunnel is een scheur ontdekt van 30 meter. Er zit ook een breuk in.